Uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Emissiearme stalvloeren en andere innovaties om de stikstofuitstoot in de veehouderij te verminderen... werken minder goed dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit waarover NRC schrijft. De uitkomsten zijn pijnlijk voor het kabinet en de veehouders. Die verwachten juist veel van innovaties en steken daar ook veel geld in. De partij Hart voor Den Haag van Richard de Mos... keert voorlopig nog niet terug in het college van burgemeester en wethouders. De Mos wil dat graag, nu hij en zijn partijgenoot Gernoui zijn vrijgesproken van corruptie. De andere collegepartijen zeggen dat ze openstaan voor gesprekken... maar lijken niet enthousiast over uitbreiding van de coalitie. Waarschijnlijk wordt er volgende week verder gepraat. In Thailand zijn zeven boeddhistische monniken opgepakt... omdat ze voor ruim 8 miljoen euro aan geld en goederen zouden hebben verduisterd. Het gaat om donaties aan een tempel in het noordoosten van Thailand. Ook de zus van een monnik en een chauffeur zitten vast. Een Thaise rechtbank die zich bezighoudt met corruptiezaken... vindt dat de verdenkingen het boeddhisme ernstig ondermijnen. België staat morgen in de finale van het Eurovisie Songfestival... Zanger Gustav overleefde de halve finale gisteravond met zijn nummer Because of You. De finale krijgt ook een Nederlands tintje. Estland plaatste zich met een nummer dat mede werd geschreven door een Nederlander... en een van de gitaristen van de Sloveense act is half Nederlands. AZ heeft de eerste wedstrijd in de halve finales van de Conference League verloren. In Londen was West Ham United met 2-1 te sterk. Volgende week is de return in Alkmaar. Het weer. De regen trekt weg naar het zuidwesten. Minima rond de 10 graden. Overdag breekt vanuit het noordoosten de zon door. Wel kan een stapelwolk lokaal uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Het wordt 17 tot 22 graden. Het weekend verloopt zacht met vrij veel zon, maar vooral zondag kunnen er ook wat buien vallen.